Zit van der Linde met het NOS Journaal. De Rijksrecherche heeft belastend materiaal gekregen over PVV-kamerlid Dion Graus. Uit documenten en beeld- en geluidsopnames zou blijken dat Graus zijn ex-vrouw meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn beveiligers. NRC Handelsblad heeft de informatie ingezien. Daaruit zou blijken dat de seks plaatsvond in gehuurde hotelkamers en op het PVV-kantoor. Graus zegt in een reactie recht te hebben op een privéleven. PVV-leider Wilders was niet bereikbaar voor commentaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wil aangepaste coronavaccins sneller beoordelen. Zo moeten vaccins die beter beschermen tegen bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse variant... sneller beschikbaar komen op de Europese markt. Het zou niet nodig zijn om de aangepaste vaccins langdurig en op grote schaal te testen. Een test met enkele honderden deelnemers zou volstaan. VVD-leider Mark Rutte wil na de verkiezingen niet regeren met de PVV. Dat zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Rutte geeft geen expliciete reden voor het uitsluiten van de partij van Geert Wilders. In 2017 sloot hij samenwerking met de PVV ook uit. Toen had dat te maken met Wilders uitspraken over rechters en Marokkanen. Eerder deze week sloot Rutte Forum voor Democratie uit... na uitgelekte appjes van Thierry Baudet. De politie heeft afgelopen avond een online carnavalsfeest beëindigd in Breda. Bij het feest in een kroeg stond een livestream met carnavalsmuziek aan. Maar in het café waren ook zeker 20 mensen aanwezig. Zij hebben een boete gekregen. De uitbater dacht dat het feest en de livestream toegestaan waren onder bepaalde omstandigheden. Maar hij was niet goed op de hoogte van de regels, zegt hij tegen de krant BN De Stem. De uitbater krijgt een procesverbaal. Het weer nog, een koude nacht met min 8 tot min 12 graden. Staat een matige oostenwind. Morgen is het zonnig, later op de dag wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Dit is het NOS Journaal.